Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De advocaat van Ridouan Taghi, Ines Weski, is opgepakt, melden verschillende media. Zij zou berichten van Taghi uit de gevangenis hebben overgebracht naar de buitenwereld. Een andere advocaat van Taghi, Youssef T., kreeg voor hetzelfde eerder al vijf en een half jaar cel, zegt mijn collega Remco Andringa. En toen tijdens de rechtszaak zei eh, ehm, deze Youssef T. al van Ridouan Taghi heeft meer communicatiekanalen. En toen werd er ook openlijk naar Ines Wesky gewezen. Zij deed dat echt af als grote onzin. Maar het OM zou haar dus toch hebben onderzocht de afgelopen tijd... en nu dus eh, hebben aangehouden. Ridouan Taghi wordt verdacht van grootschalige drugshandel... en het opdrachtgeven tot liquidaties. Daarom zit hij vast in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught... en mag hij geen communicatie hebben met de buitenwereld. De politie heeft deze week bijna 40 vuurwapens in beslag genomen. De helft daarvan waren zware automatische wapens. Ook vonden agenten zakken vol munitie. Het gebeurde bij invallen in loodsen, huizen en garageboxen... in onder meer Ridderkerk bij Rotterdam. Er zijn ook drugs en spullen om drugs te maken gevonden. De politie heeft vijf mensen opgepakt. Er moeten minder internationale studenten naar Nederland komen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft er plannen voor bedacht. Unies moeten vooral in het Nederlands les gaan geven... en er moeten een maximum aantal komen voor studenten uit het buitenland. De afgelopen jaren kwamen steeds meer studenten naar Nederland... en dat leidde tot volle collegezalen, hoge werkdruk en een tekort aan kamers. Eid Mubarak voor iedereen die vandaag het suikerfeest viert. De dag begon al vroeg voor moslims met het ochtendgebed. En deze moskee pelde uit. Buiten was het heel erg druk, binnen was helemaal vol. Nou, uiteindelijk eh, ja, hebben we gelukkig toch aan de buitenkant ja, wat tapijten kunnen neerzetten... voor de mensen die eh, naar het gebed zijn gekomen. En daarna gingen veel mensen door naar naar de bakker voor de nodige zoetigheid. Zo ook deze vader met zijn kinderen. We gaan zo straks naar huis, vieren, samen met kinderen, koekjes eten. Vanochtend heb ik wel een beetje geld gekregen en een cadeautje. Maar ik denk dat ik nog wel een cadeautje krijg. Het weer nog. In het midden van het land een graad of 12. Veel wolken met regen. In het noorden zijn er meer opklaringen met zon. Daar kan het wel 19 graden worden. Vanavond kan het overal gaan onweren. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 40 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen 5 à 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linker reishok dicht. 10 minuten extra voor de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Knopende Hoek en Rodolf Arendsveen. En op de A22 Beverwijk-Velzen tussen Knopend Beverwijk en Knopend IJmuiden...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 Ines Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, is gearresteerd, melden verschillende media. Weski zou berichten van en naar Taghi hebben doorgespeeld. Taghi zit in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het Openbaar Ministerie is niet tevreden over de vrijspraak van de Haagse oud-wethouders De Mos en Gernawi. De OM overweegt hoger beroep. De Mos en Gernawi stonden terecht voor corruptie. De landelijke intocht voor Sinterklaas is dit jaar in Gorkum, meldt omroep NTR. De Sinterse Pieten zullen daar op 18 november de haven binnenkomen. En het weer eerst op veel plaatsen droog.